Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Zes dagen na de aardbeving in Turkije is een babytje van zeven maanden levend onder het puin gehaald. Hulpverleners hoorden het kindje huilen, zegt de Turkse staatsomroep. Ook iemand van 35 werd vanmorgen nog gered. Door de aardbeving zijn inmiddels meer dan 28.000 mensen overleden. De kans dat er nog mensen levend worden gevonden wordt kleiner en kleiner. Bij een steekpartij in een huis in Etteleur in Brabant is een man zwaar gewond geraakt. Een vrouw raakte, raakte licht gewond. Een voorbijganger waarschuwde de politie omdat hij verdachte mensen bij het huis zag. Twee mensen zijn opgepakt, zij waren in het huis. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is. Een Spaanse film die gaat over de moord op een Nederlandse boer... is de grote winnaar geworden bij de Goya's. Het zijn de belangrijkste Spaanse filmprijzen. Asbestas won onder meer in de categorieën beste film en beste montage... De Nederlandse boer werd in 2010 vermoord door een buurman na een ruzie over geld. En het ging bijna mis bij de verkiezing van Miss België gisteravond. Vlak voor het begin van de show, die in pretpark Plopsaland was... werd op de parkeerplaats een gewapende man opgepakt... Waarschijnlijk wilde hij een aanslag plegen, vertelt de verslaggever van Omroep VRT. Die man die was van plan om hier iets slechts te doen, om een aanslag te plegen. Dat is eh, bevestigd. Nu, wat eh, weten we nog? Dat eh, de politie uit Limburg die man op het spoor is gekomen. Die hebben een bericht van hem onderschept. En dan is natuurlijk, hebben ze alle collega's verwittigd. Er zijn heel veel politiemensen naar hier gekomen. Alle invalswegen naar Plopsaland, die zijn gecontroleerd geweest. De wagens zijn daar gecontroleerd geweest. De opgepakte man is een Belg van in de 40. Hij had meerdere wapens in zijn auto liggen. Het is uiteindelijk iets later dan gepland nog gewoon een mis België gekozen. Het weer vanochtend kan nog een beetje mist hangen in het noorden. Op de meeste plekken is het bewolkt.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 Eh, samen met saxofonist eh, Ruud Brink. Vandaag in de uitzending eh, veel Nederlandse muzici, waaronder Erik Inek, een fantastische drummer. Ehm, een trompetist uit Rotterdam. En natuurlijk ook die hier op dit nummer meespeelde, Ruud Brink uit Haarlem. Heel bijzonder verhaal, Ruud Brink, een fantastische saxofonist. En hij heeft verschillende prijzen ook gewonnen. In 1973 won Brink een Edison voor de LP Touch Me Tonight. In 1990 werd bekend dat hem, nadat hij meerdere jaren genomineerd geweest was... naast de tweede Edison ook een Bird Award toegekend werd. Samen met Stan Katz en Philips Catherine, deze twee zou aan hem uitgereikt worden op het Noordzee Jazz Festival. Echter 15 dagen voor het uitreiken, op 29 juni 1990, overleed hij in het Haarlemse Spaanse ziekenhuis. De onderscheiding werd door Stan Katz uitgereikt aan zijn zoon eh, Ruud Brink junior. Een hele bijzondere man, hele bijzondere saxofonist en ook in Haarlem in, een, eh, in de Egeland Geerstuin staat een prachtig bronzen beeldje van hem. Dus mocht je eens een keer door Haarlem wandelen, ga er zeker even kijken. omdat het zo'n bijzondere muzici is, heb ik nog een nummer van hem uitgezocht. Van het album Double Face. En het, het nummer heet Cat Cynthia Blue. <laughs> you Blue van Ruud Brink. Ruud Brink behoorde tot een van de grootste lyrische rietblazers uit zijn tijd. Hij staat vooral bekend omdat hij eh, een onwijs ontspannen toon... en een swing uit zijn saxofoon wist uh, te, toveren, zeg maar. En dan omdat ik een groot fan ben van Nederlandse jazzmuzici... en omdat het ook uit onze eigen Haarlem komt... heb ik nog een nummer van Ruud Brink klaarstaan en dat nummer heet Conte.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 hebben een oversteek gemaakt naar het eh, continent, het Amerikaanse continent. En blijven daar ook een tijdje. En we begonnen dat ook dan eh, met Gregory Porter. En een grappig verhaal ook wel van Gregory Porter is dat zijn moeder was dominee. Zijn vader heeft hij eh, nauwelijks gekend. En zijn moeder speelde vaak de muziek van Nat King Cole in de kerk. Waarvan Gregory Porter erg onder de indruk raakte. En die inspiratie voor zijn muzikale carrière zou vormen. Maar na zijn middelbare school kreeg hij een sportbeurs als eh, American football player aan de San Diego State University. Door een schouderblessure kwam er een eind aan zijn, eh, zijn eh, topsportcarrière. En hij ging zingen in de lokale jazzclubs en kwam zo in contact met bekende jazzmuzici en begon zijn internationale carrière. Dan zie je maar eens hoe raar het kan lopen. zoals aangegeven op Facebook, veel dingen uit mijn eigen collectie van jazzmuziek. En ook uit de collectie die ik van mijn vader heb geërfd. En eh, mijn vader was absoluut groot fan van de een van de grootste jazzzangeressen in de wereld. En die leeft ook op het Amerikaanse continent. En dat is eh, natuurlijk Ella Fitzgerald. dun dun dun dun it derby out Bob Bob do it derby Bob Bob do it nummer eh, Smooth Sailing. Nou, dat was alles behalve smooth natuurlijk. En op de achtergrond hoorden jullie ook de, de Ray Charles singers erbij met uh, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald was natuurlijk een van de grootste jazzzangeressen in de wereld. En heeft met haar genre eh, ook een toon gezet in de jazzwereld. Die ook andere muzici natuurlijk aangezet hebben om jazz te gaan spelen. En een daarvan is eigenlijk blijven we op het Amerikaanse continent... maar gaan ook een beetje terug naar het Nederlandse continent of naar het Europese. En dat is Denise Johanna Zeefuik onder haar artiestennaam ook wel bekend als Denise Jenna. Geboren in Paramaribo is een Nederlandse zangeres en een uh, zangpedagoge van Surinaamse afkomst. Logisch als je in Paramaribo geboren bent. En ze zong aan haar debuutjaar in 1991 al op het Noord CJS Festival... en werd twee jaar later voor haar eerste album bekroond met de eerste Edison. Echt een eh, prachtige stem, ik kan er waanzinnig van genieten. En uh, zij heeft ook een album gemaakt, Dennis Jenna... waar ze een tribute brengt aan Ella Fitzgerald. Zoals gezegd, Blue Skies van Denise Jenna. better avant-garde Things, uh, Ella Fitzgerald. Het volgende nummer dat klaar heb staan is uh, Mr. Mrs. Bojangles. Nou, Mrs. Bojangles is natuurlijk door vele uh, grote artiesten gecoverd. Maar het origineel, je zult het niet geloven, komt eigenlijk van een country muzikant af. En het is uh, Jerry Jeff Walker, dat in 1968 verscheen op zijn gelijknamige album. En het nummer verkreeg bekendheid door de cover van de Nitty Grit Dirt Band. En later is het natuurlijk uitgebracht door vele andere grote jazzmuzikanten. Waaronder ook Eh, Sammy Davis Jr. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so high, jump so high. And then he lightly touched down. I met him in a cell in New Orleans I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. As he spoke right out, talked of life Lord, he talked of life, <laughs> laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles, then he danced a lick. Right across the cell, he grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh. Shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Lord, he could dance. He told me of the times he worked for minstrel shows. Traveling throughout the South he spoke with tears of 15 years. How is dog and he? They just traveled about. But his dog up and died. Dog up and died. And after 20 years, he still grieves. They said I danced now at every chance in honky tonks. For my drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord when he shook his head. I could swear I heard someone say, please. Mr. Bojangles. i Uh, Mr. Bojangles. Mr. Bojangles come back and dance Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Mmm, dance again. Bojangles door Sammy J.B. Uh, eh, junior. Toen ik vroeger eh, bij mijn vader op de achterbank zat in de auto... speelde hij altijd nummers van Alice Fitzgerald. Daarom wil ik graag nog een eh, nummer brengen van Ella Fitzgerald. En ik weet eigenlijk niet of uh, Ella Fitzgerald eigenlijk nog een introductie behoort. Ik wilde graag toch wat over vertellen. De in 1970 geboren jazzzangeres, Amerikaanse sekszangeres in Virginia die als een van de grootste jazzvocalisten ooit werd beschouwd. Ze werd dan ook roemend de First Lady of Songs genoemd en won 13 Grammy Awards. Vangelis had een groot bereik van drie octaven en een duidelijke uitspraak. Haar stem leende zich tevens prima voor scatzang, dat hele scatatische eh, zingen met hele korte tonen. Kritisch, kritiek eh, was er ook, zo zou haar stem zich niet lenen voor liedjes met veel diepgang... aangezien ze alles vrolijk deed klinken. Nou, ik ben een groot voorstander van vrolijk en eh, daarom doe ik nog één nummer van Ella Fitzgerald. En het nummer heet All the Jazz. I love to touch, the skin I love to touch too much. Mm, and all that jazz. You have got the lips that suit my taste, and your fingertips can't be replaced. Oh, baby, what you got, nobody has. Bye. een eh, heerlijke ratje toe aan jazz. En dat was Ella Fitzgerald met eh, All That Love. Eh, all That Jazz, sorry. Ehm, we blijven toch nog een beetje op het Amerikaanse continent... maar gaan ook terug naar het Europese continent. Want ik heb een, mooi nummer uitgezocht van Deborah Brown. Dat is een Amerikaanse jazzzangeres. Prachtige stem. En die speelt samen op, een, op een cd van Erik Ineke. Erik Ineke en zijn Jazz Express. Erik Ineke is een drummer, komt uit ons eigen Haarlem... en heeft een eh, prachtige cd samen met deze fantastische jazzzangeres gemaakt. Ik heb een mooi nummer uitgezocht. En eh, ik ben nu even het nummer kwijt. En daarom gaan we eerst maar luisteren. En daarna krijg je de informatie. Zoals gezegd, Deborah Brown met de Erik Ineke Jazz Express. So they said it up. Erik Ineke uit Haarlem. Een van de beste uh, drummers, jazzdrummers uit Nederland. Samen met Deborah Brown. Met het nummer, nu weet ik het weer, Moed Indico. Moed Indico is natuurlijk uh, een van de standaards in de jazzmuziek. Eh, muziek. Het nummer is geschreven door Duke Ellington. Kon ik het vergeten. We zijn aan het einde van het eerste uur gekomen met jazz. Vanuit een grijs en bewolkt Zandvoort. Mijn naam is Marco, ik vind het heel fijn dat u luistert. En we gaan er ook eh, knallend uit met eh, een nummer van Piet Noordijk, de saxofonist uit Rotterdam. Echt een eh, heel groovy nummer. En we komen dan terug het, gelijk naar het nieuws en het journaal, en het journaal en de reclame bedoel ik. Met een nummer van een Nederlandse artiest waarvan je eigenlijk niet verwacht dat hij ook jazz speelt. Dus ik zou zeggen, luister ook het tweede uur. In ieder geval bedankt het eerste uur voor het luisteren. Mijn naam is Marco en tot na het nieuws en de reclame.